Dit is Onno Duivenedewit met het NOS Journaal. In Amsterdam is in het proces Wilders vandaag niet toegekomen aan het verhoor van Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks. Hij moet nu vrijdag verschijnen. Hendricks was gastheer van een omstreden etentje waar de Arabist Hans Jansen en rechter Tom Schalke elkaar troffen. De twee werden vandaag wel gehoord. Daarbij ging het om de vraag of Schalke, die mede opdracht gaf tot vervolging van Wilders, heeft geprobeerd getuige Jansen te beïnvloeden. Jansen zegt dat er sprake was van een poging tot beïnvloeding, maar Schalke ontkent dat. Hij geeft wel toe dat het niet handig was om naar het etentje te gaan. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman wordt waarschijnlijk aangeklaagd voor fraude. Dat heeft het Israëlische Openbaar Ministerie gezegd. Het OM geeft de minister wel nog de gelegenheid zich te verdedigen in een hoorzitting voordat de aanklacht wordt ingediend. Als hij wordt aangeklaagd kan het zijn dat Lieberman, die deel uitmaakt van een conservatieve regeringscoalitie, uiteindelijk moet aftreden. Lieberman wordt verdacht van fraude, witwassen en het intimideren van een getuige. President Obama wil het Amerikaanse begrotingstekort in de komende 12 jaar terugdringen met 4 biljoen dollar, oftewel 4000 miljard. In 2015 moet het begrotingstekort daardoor uitkomen op 2,5% van het bruto nationaal product. De jaren daarna moet het verder dalen naar 2%. Obama wil onder meer gaan bezuinigen op de medische voorzieningen voor ouderen en armen en op defensie. Verder wil hij een eind maken aan de belastingvoordelen voor de rijken die onder president Bush zijn ingevoerd. De president staat onder druk van conservatieve republikeinen om het begrotingstekort fors terug te dringen. Dan het weer. Vanavond in het zuiden en westen toenemende bewolking.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 Now I don't see what's wrong with that, so open up the gate, cause we're She's or oh, cheese atomic fries. You can't stop us, cause we're going keep on trying and hope the cops don't pull me in. Gonna have a beer, and that might help to wet that whistle. But anyway, don't try to stop us we we're going down to end. a crime to have a cheeseburger and beer. De laatste slotakkoorden van Asher Queen met zijn CD Serpent in Paradise. Welkom bij dit programma Peaceful Radio, aflevering 719. Mijn naam is Benno Veugen. En ja, Asher Queen eh, is op ieder geval eh, uitgebracht in Nederland door Oriade Music. Het enige Nederlandse New Age muzieklabel. Tenminste in ieder geval het grootste. En die geven een concert. Omdat ze 25 jaar bestaan op zaterdag 16 april. Wees erbij, als je tenminste van deze muziek houdt. En anders blijf je lekker luisteren naar dit programma Peaceful Radio. En wij gaan verder met Reiki Mountains van Sabudi Prem. for God's to to the company and one to my lass. Let's drink and be merry all out of one glass. Let's drink and might never I'll meet here again. Here's a help to the lass that I love so well. For her style and her beauty, there's a none can excel. She smiles on my countenance as she sits on my knee. And sure there's no one on earth is as happy as me. So here's a health to the company and one to my lass. Let's drink and be merry. Oh, let's drink and be merry, all grief to refrain, for we may and might never all meet here again. Our ship lies at harbor, she's ready to dock. I wish her safe landing without any shock. And if ever we meet again by land or by sea, I will always remember your kindness to me. So here's a help to the company and one to my lass. Let's drink and be merry, all out of one glass. Let's drink and be merry, all grief to might never I'll meet here again. Happy Oyonara. Oh, oh, oh, Stillness van Henning Flintholm. Prachtige muziek van het label Phoenix Muziek. Dat het in het koude Scandinavië altijd van die hele warme muziek eh, wordt gemaakt. Eh, vind ik toch altijd wel bijzonder. Maar nou, misschien is het wel niet zo bijzonder. Want ze hebben natuurlijk veel natuurschoon wat inspireert en donkere dagen. Eh. Ja, dat zal ook wel inspireren om eh, hele lichte en eh, mooie muziek te maken. We gaan afsluiten dit eerste uur van aflevering 719 van Peaceful Radio met Endless Light van Erik Bergloend. En dat voor ons eigen label Oriane Music.